Kees Groot met het NOS-journaal. In Zwitserland is een Nederlandse bergbeklimmer verongelukt. Volgens de Zwitserse politie had de man van 60 maandag met twee anderen... een van de hoogste bergen van de Alpen, de Dent Blanche, beklommen. Bij de afdaling ging het mis. De man verloor zijn evenwicht en viel 300 meter naar beneden. Toen de hulpdiensten bij de man aankwamen was hij al overleden aan zijn verwondingen. In Delft is vanochtend een man doodgeschoten. Dat gebeurde in de buurt van een koffiehuis in het noorden van de stad. Volgens Omroep West lijkt het op een liquidatie. Het slachtoffer zou een bekende crimineel zijn, bijgenaamd de Haagse Holleder. Hij zou zijn veroordeeld voor onder meer moord, overvallen en drugsdelicten. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over de identiteit van het slachtoffer of de aanleiding voor de schietpartij. In de woning in Haarlem, waar de politie vanochtend onderzoek deed, zijn geen explosieven gevonden. Eerder op de dag werd een verwarde man aangehouden die had gedreigd met explosieven in zijn woning. De politie ontruimde 33 woningen en sloot de nabijgelegen supermarkt. Inmiddels zijn de afzettingen weggehaald en kunnen bewoners weer naar huis. Na de problemen met de aanhoudende droogte worden boeren nu gewaarschuwd om op te passen voor de regen. Het waterschap Noorderzeilvest in Groningen, Friesland en Drenthe ziet dat veel boeren hun mest vlakbij sloten hebben opgeslagen. Als het gaat regenen vannacht kan er vocht weglekken en dat is slecht voor de kwaliteit van het slootwater. Boeren worden daarom gewaarschuwd om de mest weg te halen voordat het onweer losbarst. Het weer, veel zon met maxima tussen 30 en 38 graden.